voor zeldzame ziekten gaan ontwikkelen. De apothekers willen wel voorkomen dat de medicijnen worden gekaapt door farmaceutische bedrijven. Nu laten ziekenhuizen hun eigen medicijnen vaak niet registreren omdat dat veel geld kost en vaak jaren duurt. Daardoor kunnen farmaceuten ermee aan de haal gaan en het medicijn met veel winst verkopen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers pleit er in Nieuwsuur voor dat het makkelijker wordt om medicijnen voor zeldzame ziekten te registreren. Volgens de apothekers moet de industrie zich meer richten op massaproductie. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen een man die ervan wordt verdacht dat hij zijn hoogzwangere vriendin in Lopik heeft doodgestoken. Daarbij overleed ook het ongeboren kind. De verdachte heeft bekend, aan de steekpartij ging een ruzie vooraf, de twee hadden relatieproblemen. Disney en Fox hebben een grote film- en sportdeal gesloten. Voor ruim 52 miljard dollar koopt Disney het filmbedrijf van Fox... waardoor Disney topfilms als Avatar, Titanic en Deadpool in handen krijgt. Ook een aantal Amerikaanse regionale sportzenders worden door Fox verkocht. Met de aankopen wil Disney een eigen streamingdienst opzetten... vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix. De overeenkomst tussen Disney en Fox moet nog worden goedgekeurd... door de mededingingsautoriteiten. Prins Laurent, de jongere broer van de Belgische koning... raakt voor straf een deel van zijn staatstoelage kwijt. Normaal krijgt hij 300.000 euro. Volgend jaar krijgt hij 45.000 euro minder. De strafkorting is eenmalig. Prins Laurent doet geregeld dingen zonder daar toestemming voor te vragen aan de regering. Zo bezocht hij afgelopen zomer in uniform een receptie op de Chinese ambassade... vanwege het 90-jarig bestaan van het Rode Leger. Het weer trekken bij over het land, soms met hagel of natte sneeuw... maar ook de zon breekt af en toe door. Het is 4 tot 6 graden. Morgen neemt de buiigheid wat af, maar in het weekend weer kans op winterse buien. Het blijft smiddags een graad of 5 en s'nachts rond het vriespunt. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 En daarna Rolls Royce en de R&R Express uit 81. Heel veel plezier nog het komende uur. R&R Express met... Uh, nee, Rolls Royce met de R&R <laughs> Express. Zo hoort het eigenlijk te zijn. En we begonnen eh, met de Doobie Brothers en China Grove uit 1973. Trouwens, die R&R Express uit 1981. Precies. Dan gaan we nu naar de jaren 70. Uh, eh, naar de middle of the road. En het nummer heet Bottoms Up. en de heren van eh, Middle of the Road met Bottoms Up. We gaan eh, naar luisteren naar een nummer van Connie Francis. En wij kennen dat nummer van Cliff Richard. When the girl in your arms is the girl in your heart. En Connie had het in 1961 ook gemaakt. Maar dan met When the boy in your arms is the boy in your heart. When the boy in your arms is the boy in your heart. Then you've got everything when you're holding the dream. as a key. must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry, cause she is gone. She is only moving on, chasing mirrors through a haze. jaar was 1971 de zanger Graham Nash met zijn debuut solo-album Songs for Beginners. Ja, als ik zo eh, als beginner liedjes zou kunnen schrijven, nou, dan wist ik het wel. Dan was ik nu al begonnen. Verleden week zouden we eigenlijk If van Telly Savalas draaien. Dat is er niet van gekomen, maar eh, nu komt hij eraan. Compositie van David Gates, de leider van de groep Brad. Hier is Telly Savalas. picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. The you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry. come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, hmm, then one by one, the stars would all then you and I would simply fly away. Je hebt wel eens van die nummers die kunnen eigenlijk niet beter worden door een ander. En dit is er in mijn optiek eentje van. Dit, is Telly, dit was Telly eens met zijn uitvoering van het nummer If van David Gates. Geweldig. Eh, dan zijn we alweer toe aan de Beatles. Twee tracks van het album Abbey Road. Eh, van de B-kant, van die eh, hele mooie, fantastische B-kant. we gaan twee nummers draaien. Mean Mr. Mustard en Polythene Pam. Eh, hier zijn eh, eh, de Beatles, ja. a go-getter Takes him out to look plotseling een einde aan uh, Polythene Pam. Het is namelijk een onderdeel van een medley. En je kunt ze ook eh, apart draaien. En dat hebben we dus nu gedaan. Mean Mr. Mustard en Polythene Pam. Eh, dan gaan we nu luisteren naar I Gotta Know van Elvis Presley. En ik dacht eerlijk gezegd altijd dat Cliff Richard het meer of meer had gepikt van Elvis Presley. Maar het is precies andersom. Cliff was gewoon eerder dan Elvis. Dit is de bacon van Are You Lonesome Tonight? I Gotta Know. I gotta know, gotta know, I got know van Elvis Presley. En als we tijd hebben... <laughs> Hans komt binnen. Ja, dan is altijd dolle pret natuurlijk. Ehm, als we nog tijd hebben, dan zal ik die van, van eh, Cliff Richard ook eens even gaan draaien. Hopen we dat we wat tijd over hebben. Dit was dus eh, Elvis Presley. En dan gaan we nu naar een eh, top 100 hit. Nee, nog sterker. Een One Hit Wonder uit 1977. En ik ben blij dat het bij een One Hit Wonder is gebleven.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 still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. One Hit Wonder uit 1977. En dat was de heer David Soul. Eh, we gaan nu luisteren naar drie nummers gecomponeerd door George Kooijmans. Je weet wel, die van The Golden Earring. En die heeft eh, die drie artiesten op weg geholpen met een van zijn composities. Je hoort zometeen wie en wat je gehoord hebt. Ga eerst eens even lekker luisteren. Veel plezier. dubbele dosis George Coymans, hebben we gehoord. We begonnen met eh, Bojura en eh, Everybody's Day. Daarna hoorde je Earth and Fire met Seasons. En tenslotte It's Gonna Be Alright van Smile. Allemaal geschreven door George Coymans. Jawel. Eh, we gaan naar een top 100 hit uit jaar 1980. Hier is die Nitty Gritty Dirt Band en American Dream. Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think. 1980. De Nitty Gritty Dirt Band en An American Dream. Een heerlijk nummer. Toen ik in 1986, eind 1986, nou ik, wij met z'n allen naar Australië gingen... toen was John Farnham daar wereldberoemd ter plekke. En hij had ook een grote hit, You're the Voice. En die gaan we gewoon even draaien nu. John Farnham. Johnny Farnham uit eh, Australië. Uit het jaar 1986. You're the Voice. En we gaan nog weer naar de laatste vocalen van deze matchbox luisteren. En dat is van de groep Chicken Shack. I'd rather go blind. Bye bye blues. Don't cry, don't sigh. Sun is shining Ja, ik heb uh, I Got Know van Cliff Richard wel gevonden, maar we hebben er gewoon geen tijd meer voor. Dus eh, dat doen we volgende week. Hij staat genoteerd in ieder geval. Uh, zometeen Hans en Ro, twee uur lang ZFM Muziek Boulevard Live. Met heerlijke muziek en allemaal interessante nieuwtjes. Dus veel plezier daarmee. Eh, volgende week zijn we er nog met de, eh, de, de laatste matchbox van dit jaar. Want eh, daarna, de laatste week van het jaar, zijn we er gewoon niet. We doen het gewoon niet. Een keer. Zo, dat, dat is eruit. Ehm, desondanks toch een fijn weekend. En tot de volgende week dan maar. Oké, doei.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 Dat betekent dat Nederland...